de Vries met het NOS Journaal. Bondgenoten van Oekraïne hebben weer minder wapens en munitie aan het land gegeven. Dat zegt een Duits onderzoeksbureau. Eerder dit jaar gaven veel bondgenoten nog veel extra geld... vanwege gebrek aan hulp van de VS. En nu is dat minder geworden. Als de trend doorzet, wordt dit het jaar met het laagste aantal nieuwe hulptoezeggingen... sinds het begin van de oorlog in 2022. In Rusland zijn honderden mensen gedood door teruggekeerde Russische militairen... die aan het front in Oekraïne hadden gevochten. Dat schrijft een onafhankelijke Russische nieuwssite. Ze keken naar rechtbankdocumenten. De daders zijn vaak ex-gevangenen. Rusland heeft eerder gevangenen gevraagd mee te vechten in Oekraïne in ruil voor gratie. In het grensgebied tussen Cambodja en Thailand zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het gaat om zowel mensen aan de Thaise als aan de Cambodjaanse kant van de grens. De landen doen dit nadat zondag weer gevechten uitbraken... tussen het Thaise leger en Cambodjaanse strijdkrachten. De landen zijn het al lang oneens over de grens. Sinds de oorlog zijn er in Gaza veel meer baby's met een te laag geboortegewicht. Voor de oorlog tussen Hamas en Israël uitbrak in 2023... woog 5% van de baby's te weinig bij geboorte. In de eerste helft van dit jaar was dat 10 Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza... dat onder controle staat van Hamas. Volgens UNICEF komt het door ondervoeding en stress... tijdens de zwangerschap van de moeder. In de Champions League heeft PSV verloren van Atletico Madrid. In Eindhoven werd het 2-3. PSV zakt iets op de ranglijst, maar maakt nog wel kans om door te gaan in de Champions League. Bij de vrouwen verloor SC Twente van de Britse topploeg Arsenal met 1-0. Het was de derde nederlaag in vijf duels. Daarmee is de ploeg uit Enschede uitgeschakeld in het toernooi. Het weer, de dag start bewolkt. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bondgenoten van Oekraïne hebben weer minder wapens en munitie aan het land gegeven. Dat zegt een Duits onderzoeksbureau. Als de trend doorzet, wordt dit het jaar met het laagste aantal nieuwe hulptoezeggingen... sinds het begin van de oorlog in 2022. In het grensgebied tussen Cambodja en Thailand zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. De landen doen dit nadat zondag weer gevechten uitbraken... tussen het Thaise leger en Cambodjaanse strijdkrachten. De landen zijn het al lang oneens over de grens. In de Champions League hebben de vrouwen van SC Twente van de Britse topploeg Arsenal verloren met 1-0.